Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS en Iran zijn akkoord met een staakt het vuren van twee weken... inclusief een heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft Iran... een werkbaar tienpuntenplan voor vrede opgesteld. Ook Israël zegt akkoord te zijn met de wapenstilstand... die volgens de VS per direct is ingegaan. Het is onduidelijk of het staakt het vuren betekent dat ook in Libanon de wapens worden neergelegd. Volgens de Pakistanse premier Sharif geldt het bestand voor het gehele Midden-Oosten. Maar premier Netanyahu van Israël zegt dat de wapenstilstand niet in Libanon geldt. Tijdens de oorlog met Iran begon Israël ook een offensief in Libanon in de strijd tegen Hezbollah... Hoe dat offensief verder gaat is nog de vraag, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Ik denk dat de komende uren eh, duidelijker zal worden hoe die situatie er dan uit gaat zien. Ehm, en dat zal natuurlijk ook afhangen van de opstelling van, uh, van Hezbollah eh, hierin. Maar ja, Israël ziet dit toch als een, als een losse strijd wat dat betreft. Zuidhogeschool is tevreden over het afschaffen van het bindend studieadvies. Met die regel moeten studenten in hun eerste jaar een bepaald aantal studiepunten halen. Anders moeten ze stoppen met hun opleiding. Zuidhogeschool gafte de regel 4,5 jaar geleden af. En na onderzoek blijkt nu dat een vijfde van de studenten... die volgens de oude regels had moeten stoppen... toch binnen vier jaar is afgestudeerd. In de kwartfinales van de Champions League heeft Bayern München met 2-1 gewonnen van Real Madrid. Bayern stond met 2-0 voor toen Kylian Mbappé toch nog scoorde voor Real. Die als eerste bal, Mbappé! En die gaat er wel niet wel in. Toch? Ja, het is een goal. 2-1. En nu, zonder hem echt te passeren, maar hij gaat over de lijn... krijgt hij hem er wel voorbij. Mbappé scoort, marge is weer 1. Arsenal won met 1-0 van Sporting Portugal. Volgende week zijn de returns. Het weer, het is nog fris en landinwaarts kan het nog vriezen. Verder vandaag volop zon bij 14 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Voor het knooppunt in Nieuwe Meer heb je 5 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. 3 kilometer en het kost je 10 minuten extra.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 inclusief een heropening van de straat van Hormuz. Het is onduidelijk of het staakt het vuren ook betekent... dat in Libanon de wapens worden neergelegd. Een opleiding die leidt tot een baan als soldaat is ingekort, meldt Trouw... Dat betekent dat mbo-studenten die het leger in willen... nog maar één jaar naar school hoeven in plaats van anderhalf jaar. Door de opleiding in te korten wil Defensie sneller militairen opleiden. Janine Abbering presenteert komende zomer de laatste serie Zomergasten. Het VPRO-programma gaat daarna stoppen vanwege bezuinigingen bij de NPO.